Clemens Peters met het NOS Journaal. Aan de finish vrouwen verloren hun eerste wedstrijd in Rio van Frankrijk. Het werd 18-14. De man die in Charleroi twee agenten aanviel is overleden. Hij werd door de politie neergeschoten nadat hij bij een politiebureau in het centrum van de Waalse stad twee agenten had verwond. Hij is nu bezweken aan zijn verwondingen. Een van de agenten is ernstig verwond in haar gezicht. Waarom de man de agenten met een kapmes aanviel is onduidelijk. De ruzie tussen KPN en Fox Sports over een nieuw contract is nog niet voorbij. Fox Sports dreigde vanaf 6 uur vanavond geen uitzendingen meer door te geven via KPN. Maar dat dreigement is vooralsnog niet uitgevoerd. De ruzie draait om geld. Fox Sports eist dat alle KPN-kijkers betalen voor de sportskanalen van Fox. Nu betalen alleen de KPN-klanten die ook Fox Sports in hun pakket hebben zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het rond 23 graden in het binnenland. Met eerst zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. En er valt plaatselijk een bui en er staat een flinke wind.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 Dit uur zijn we begonnen met de nummer 13 van deze week. Maar eerst gaan we, voordat we verder gaan met de lijst, lijst ook eerst een kleine race meegeven... van de platen die we vorige uur wel en niet hebben gedraaid. Ik vertel even de hele lijst voor je opnoemen, zodat je weet waar we aan toe zijn. Op nummer 40 vinden we Jess Glim met Ain't God Far To Go. De nummer 39 is de Chainsmokers met Don't Let Me Down. DNC, Cake by the Ocean, staat op 38. En 37 is Ellie Goulding met Something in the Way You Move. Dap samen met Dante Leon met Angel staat op 36. En op 35 is Zak Noel met Trumpets. Jonas Blue met GP Cooper, Perfect Stranger staat op 34. En nieuw binnengekomen is de nummer 33. Britney Spears samen met G-Eazy met Make Me. Op 32 dan Megan Trainer met No. En op 31 David Guetta met This One's For You. Walking on Cars met Speeding Car staat op nummer 30. En op 29 vinden we Dua Lipa met Be The One. 28 dan Mike Perry met The Ocean. En op 27 Meu met A Final Song. Ganesh met I Hate You, I Love You op 26. En Clean Bandit met Tears op 25. Op 24 dan 21 Pilots met eh, Stressed Out. Uh, hou je het nog bij? Ik verwacht wel dat je meeschrijft, hè? Op 23 eh, dan uh, Shawn Mendes met Treat You Better. En op 22 Katie, eh, Willy William met Ego. Katy Perry is nieuw binnengekomen op 21 met Rise. En op 20 staat dan Dubs met La La Land. De nummer 19 is Sam Veld met Summer On You. En de nummer 18 is Time Flies met Once In A While. De nummer 17 Lucas Graham, Mama Said. En nummer 16 Selena Gomez met Kill Em With Kindness. De nummer 15 dan eh, Charlie Poet, One Call Away. En de nummer 14 eh, hebben we het vorige uur mee geëindigd. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.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 Uh, eerste nummer 12, Ariana Grande. Don't speak, just use your touch. Don't speak before we say too much. You hate me now. like we do it just for fun. in this stupid world. We play harder with a plastic gun. samen met eh, Haley Steinfeld met Rock Bottom. De nummer 11 eh, van deze week hier eh, in de Euro Breakdown. De top 40 van Europa. En het, het, lukt me maar niet om contact te krijgen met het strand, met de beach scroll.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 En ik heb ook gewoon weer een hele mooie... wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Want Justin Bieber is klaar met anderen die foto's en filmpjes willen maken... met deze superster. Maar zelf kan hij de regels even anders opvatten geleden had Justin Bieber een ontmoeting met BB eh, The Jerk... lid van het duo eh, These Wild Kids. Bieber bleek al lange tijd eh, fan te zijn van de filmpjes die de heren op YouTube plaatsen. Nou, hij nodigde de heren uit op een van zijn uh, poolparties. En daar lieten ze los dat ze een, nieuwe track hebben. Michael Phelps. Dat was voor... Uh, nieuwe track hebben Michael Phelps, heet waarschijnlijk. Nou, dat was voor Justin Bieber voldoende reden om een camera toe te staan. In nota maakten de heren toen eh, de video bij het nummer rond het eh, huis van Justin Bieber. Compleet met meiden, Justin Bieber in het zwembad en een verrassingsoptreden van eh, Neymar Jr. Nou, ik vind het knap voor hem. Maar ah, goed, dat is de, Justin Bieber het verhaal. Hey, straks heb ik nog meer nieuwtjes voor je omtrent artiesten.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 It's only nature, I live for danger. talk anymore. We don't talk anymore. I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. if he's giving it to you just right, the way I did before.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 Eh, ja, hoe laat is het eigenlijk? Half vijf alweer? Jeukje, we gaan de tijd naar Waar zit hij? En deze natuurlijk tijd voor deze... Ja... de Nederlandse top 40 eh, wordt op dit moment eh, gepresenteerd op eh, Radio 538. Maar ik ga hem even in vogelvlug met je doornemen. Op nummer 38 vinden we Mike Perry, nieuw binnengekomen... samen met Shy Martin met The Ocean. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 36 in de Nederlandse top 40. Ali B samen met Brace en Kenny B met Let's Go. Siep samen met Neve met Breathe is nieuw binnengekomen op een 33e plaats. 27 bijvoorbeeld staat Ariana Grande met Interview. Bastille met Good Grief op 25. Willy William met Ego op 23. Meu met Final Song op 21. Time Flies met Once in a While op 19. Eh, op 17 vinden we Drake met Rihanna met Too Good. Nou, dan gaan we even kijken naar de top 10 eh, van eh, deze week in het Nederlandse top 40. Kan je wel verklappen dat er een nieuwe nummer 1 is overigens. Dat, is wel leuk om te weten. Um, Shawn Mendes staat op nummer 10 met Treat You Better. Nummer 9 is eh, David Guetta met This One's For You. Enrique Iglesias met Duele El Corazon op nummer 8. Jonas Blusa met eh, J.P. Cooper met Perfect Stranger op nummer 7. Kangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl op nummer 6. Kelvin Harris, This Is What You Came For staat op nummer 5. En Dior met eh, Elvis Crespo met Bailar op nummer 4. Op nummer 3 staat Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake wekenlang op nummer 1 gestaan. 13 weken lang nu in totaal op de top 40. En deze week dus ehm, na een derde plaats. De nummer 2 is wel blijven zitten deze week. 16 weken lang staat hij in de top 40. En heb ik het over Drake met One Dance. En de nieuwe nummer 1 is eh, van Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu. En dat nummer heet eh, Cold Water.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 In de negende weken één plaats eh, gestegen. En tevens meteen de hoogste notering voor uh, deze beste man. De Euro Breakdown. Hey, wij gaan door uh, met de nummer 5. what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. top 40 van Europa hier op eh, CFM Zandvoort. Hey, we gaan naar nummer 4 eh, toe van eh, deze week. En dat vind ik, ja, het blijft een prachtige plaat helemaal door de stem van John Newman. Vorige week nog op een tweede positie. hoogste notering ook 11 weken lang ondertussen in de lijst. Deze week gezakt naar een vierde plaats. Dit Gala samen met John Newman, Nile Rodgers met Give Me Your Love. Hier op CFM Zandvoort uit your Breakdown.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 Echt waar, echt waar, ja, echt waar. Wat leuk. Nee, nou, weet ik niet. Jessica Simpson heeft lang nagedacht over een borstverkleining... maar besloot uiteindelijk alles te laten zoals het is. Nou, er zijn veel mannen blij mee. Eh, mijn borsten, zegt ze, hebben gewoon hun eigen leven. Ze hebben een eigen manier eh, om zichzelf te laten zien. Maar ik dacht na over een borstverkleining. Zo onthult eh, Simpson in het septembernummer van de Health Magazine. Nadat ik kinderen had gekregen, keek ik naar mezelf en dacht ik... mijn borsten zijn eigenlijk heel groot. Maar ik hou van hoe ze zijn. Nou, een extra argument om er niets aan te veranderen was uiteindelijk haar eh, man. Ja, dat begrijp ik ook wel. Eh, ze zijn zeker een eh, pluspunt, nou zijn twee pluspunten. En Erik houdt nog steeds van ze. De 36-jarige zangeres besteedt veel tijd aan trainen. Workouts zijn een emotionele ervaring, zegt ze. Ik oefen ook om mijn hoofd te legen. Dat maakt me sterker op alle fronten. Nou, voordat ik moeder werd, danste ik op tafels en clubs. En dat was mijn sportieve oefening. Nu ren ik achter de kinderen aan, zegt ze. Ja, wat zou ik zeggen. Ik ben blij dat je niet doet, eh, Jessica. En ik denk eh, vele mannen met me. Ook eentje met uh, grote borsten, maar die is sowieso heel groot. Adele. Want ook de allergrootste sterren ter wereld zijn wel eens platzak. En dat gebeurde Adele tijdens een bezoekje aan de Hennis en Maurits, oftewel de H&M. De Britse zangeres deed kleding inkopen bij de kledingwinkel. En toen ze afgelopen zondag haar inkopen probeerde af te rekenen... deed haar creditcard er niet. Ik ging naar eh, H&M en daar werd mijn eh, kaart geweigerd, zegt ze. Dat was eh, behoorlijk beschamend. Niemand wist dat ik het was, maar ik kon wel door de grond zakken. Zo vertelde ze aan haar publiek tijdens een concert in San Jose. Tamelijk bijzonder voor een ster die volgens Forbes het afgelopen jaar... bijna 73 miljoen euro verdiende. Na het laatste album van Adele, 25 is eh, niet op de shortlist verschenen voor de prestigieuze Mercury Prize. Dit, deze week werd in 12 genomineerde albums bekendgemaakt. En daar eh, schitterden de Britsen door afwezigheid. Black Star, het album van eh, David Bowie, verscheen wel op de lijst van de genomineerden. En de winnaar van de Mercury Prize wordt bekendgemaakt op 15 september. Gwen Stefani dan, want niemand gelooft wat er is gebeurd is het enige dat eh, Gwen Stefani wil loslaten over de relatiebreuk met eh, Gavin Rosdaal. Want eh, Gwen Stefani blijft gewoon heel cryptisch, zegt ze. De zangeres had een interview in de nieuwe editie van de Cosmopolitan. Niemand behalve mijn ouders, de betrokken personen en aan wie ik het zelf heb verteld weet ervan. Niemand zou het ook geloven als ik echt zou zeggen wat er is gebeurd. Ik ging door maanden en maanden van kwelling. Waarmee ze de enige details prijs gaf. Een jaar geleden kwam er na 13 jaar een eind aan het huwelijk. US Weekly wist eerder te vertellen dat Gavin uh, eh, Rossdale haar eh, zou hebben bedrogen met de oppas van de kinderen. Nou, wie doet het nou niet tegenwoordig? Weet je, dat is een mooie uitspraak van eh, Philip Geubels erin. En overspel zijn er geen winnaars. Maar meedoen is belangrijker als winnen. Ja, nou ja. Het is in België, daar kan hij ook niks aan doen. Maar het is wel waar. Hey, we gaan eh, naar de top 3 van eh, deze week toe. Maar eh, niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Dat is namelijk een hele verandering deze week in de top 3.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 It's been so phenomenally. You're more the way we rock it, so don't stop. De nummer 2, eh, de nummer 3 van <laughs> deze week. Uh, ehm, Can't Stop the Feeling van eh, Justin Timberlake. Hey, eh, de nummer 2 van deze week is een plaat die uh, zeven weken in de lijst staat. En uh, toch één plaats gestegen is deze week. En dan heb ik het over Elvis Crespo en Dior. Mami, Despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale. van eh, deze week bij Lars eh, van eh, Dior samen met Elvis Crespo.